Buurland Colombia heeft met 1 miljoen het grootste aantal Venezolanen opgevangen gevolgd door Peru waar een half miljoen mensen is neergestreken. Vluchtelingenorganisaties waarschuwen dat de opnamecapaciteit van de landen niet oneindig is. De voor zondag in Warschau geplande demonstratie van extreem rechts mag doorgaan. Dat heeft een Poolse rechter bepaald. De burgemeester van Warschau had de mars verboden... met het argument dat haar stad genoeg had geleden door agressief nationalisme. Polen viert zondag dat het 100 jaar onafhankelijk is. De viering trekt de laatste jaren veel extreemrechtse betogers. De oud-marinier die vandaag twaalf mensen doodschoot in een bar in Californië... was eerder met de politie in aanraking gekomen. Dat was omdat de 28-jarige man agressief was en overlast veroorzaakte in de buurt waar hij woonde. Wat zijn motief was voor de aanslag in de bar is niet duidelijk geworden. De man pleegde na zijn daad zelfmoord. Canadese premier Trudeau heeft zijn excuses gemaakt... omdat Canada in 1939 een schip met ruim 900 Joodse vluchtelingen... heeft geweigerd op te vangen. Het schip moest terugkeren naar Europa. Uiteindelijk werden 254 vluchtelingen vermoord in Duitse concentratiekampen. Trudeau bood zijn excuses aan aan de mensen die op het schip zaten en aan hun nabestaanden. De Fiat heeft 45 miljoen sigaretten in beslag genomen... die bestemd waren voor de illegale verkoop. Bij de actie werden kantoren, loodsen en woningen in Zuid-Holland doorzocht. Van de vier aangehouden mannen worden er drie verdacht... van grootschalige illegale sigarettenhandel. De verdachten zouden voor zo'n 11 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. Het weer, wolkenvelden, lokale beetje regen. Minima tussen 3 en 6 graden. Overdag al snel af en toe zon, later wat meer bewolking. Het blijft tot de avond droog en het wordt een graad of 13. Dit was het. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1306 hier op CWM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radiozender. Twee nieuwe albums. Sangita Kaur, Kaur moet ik zeggen, Sangita Kaur met haar nieuwe album Mirrors op erretjes. En ehm, ja, uitgegeven via het eh, promotielabel Last Promotions uit Canada tot mij gekomen. Daarna een Nederlander, weer een Nederlander. Net zoals het vorige uur begonnen we met Kerani. Een Nederlandse. En Pravoer is een Nederlander. En die eh, ook internationaal opereert met eh, zijn nieuwe album Earth Tones. Nou, daar gaan we daarna naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wil je meelezen, meeluisteren? Nou, dat, dan moet je vooral blijven luisteren natuurlijk.